stemden voor de resolutie, 9 tegen en 35 onthielden zich. De resolutie is ingediend door de Palestijnse VN-vertegenwoordiging en heeft vooral symbolische waarde. Trump dreigde gisteren financiële hulp aan landen die voor de resolutie stemmen stop te zetten. Nederland is een van de landen die zijn resolutie steunt. Duitse piloten van Ryanair leggen morgen tussen 5 en 9 het werk neer. Ryanair zou gisteren met de vakbonden praten over arbeidsvoorwaarden, maar zei op het laatste moment af. Ryanair zou niet akkoord zijn gegaan met twee van de vijf afgevaardigden van de vakbond. Tussen 5 en 9 stonden negen vluchten naar Nederland gepland. Het is niet duidelijk of die doorgaan. Meer dan 1 miljoen inwoners van Jemen is besmet met cholera. Dat heeft het internationale Rode Kruis bekendgemaakt. De organisatie waarschuwt al langer voor de situatie in het land. Cholera kan in combinatie met hongersnood en een gebrek aan gezondheidszorg dodelijk zijn. Nou, minister Eurlings ontkent dat hij zijn ex-vriendin zwaar heeft mishandeld. Dat schrijft zijn advocaat in een verklaring. Eurlings is bestuurslid bij het NOC-NSF. De sportkoepel vroeg hem om een verklaring over het voorval om de rust te herstellen. In de verklaring staat dus dat er geen sprake was van zware mishandeling. De advocaat schrijft dat het Openbaar Ministerie nooit tot een schikking was gekomen als er sprake was geweest van een gebroken elleboog en een gebroken oogkas, zoals in sommige media is gemeld. Ook benadrukt Knoops dat de zaak niet heeft geleid tot een strafblad. En het weer dan nog. Het blijft vanavond bewolkt en nevelig met kans op dikke mist. Af en toe valt er regen of motregen. Ook morgen bewolkt en nevelig met kans op regen.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 Maar ik heb nog eh, een eh, subgroepje van Duran Duran. Dat heet Arcadia. En dat klonk ongeveer zo. dit ga je ook wel leuk vinden, denk ik, uh, eerlijk gezegd. Dus Arcadia met The Flame. Ja, dat was ook nog eens uit een grijs eh, verleden. Eh, Arcadia, het uh, hobbyclubje van Simon Le Bon en de jongens John Taylor en Nick Rhodes. Ehm, tot aan het nieuws. deze fijne dance classicer Colonel Abrams met Speculation. En dan gaan we met, natuurlijk beginnen met onze uitzending van Alternative FM.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 Drank, drugs, hoeren en